Waterwalgemoed met het NMS Journaal. De avondklok op Curaçao wordt verder vervroegd naar 9 uur... nu de Britse variant van het coronavirus oprukt op het eiland. Vorige week werd de avondklok al vervroegd van middernacht naar 10 uur. Verder mogen er in winkels en bij publieke evenementen voorlopig maar 25 mensen zijn. Dat was het dubbele. Ook wil de regering van Curaçao dat er meer wordt thuisgewerkt... en is er geen publiek meer welkom bij sportevenementen. Volgens AstraZeneca is er geen bewijs dat het coronavaccin van de farmaceut de kans op bloedproppen vergroot. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben het gebruik van het vaccin tijdelijk stilgelegd om eventuele bijwerkingen te onderzoeken. Maar AstraZeneca zegt op basis van de data van ruim 17 miljoen gevaccineerden in Europa dat er geen bewijs is voor een hoger risico. De CDU van bondskanselier Merkel heeft verloren bij de verkiezingen in twee Duitse deelstaten. Uit de voorlopige uitslagen blijkt dat zowel in Rijnland-Palts als in Baden-Württemberg de christendemocraten een paar procentpunt inleveren. Het verlies komt waarschijnlijk doordat veel Duitsers ontevreden zijn over het coronabeleid. Ook de rechtspopulistische AFD verloor in beide deelstaten. Een protestlied over George Floyd is uitgeroepen tot beste nummer... bij de uitreiking van de Grammys, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. R&B-zangeres Her won met het lied I Can't Breathe... de laatste woorden die Floyd zei voordat hij overleed door politiegeweld. Beyoncé kreeg drie Grammys, inmiddels heeft ze er in totaal 28... en dat is een record voor een vrouwelijke artiest. Taylor Swift brak ook een record. Ze won voor de derde keer de Grammy voor Album van het Jaar... De Grammys werden vanwege de coronacrisis uitgereikt zonder publiek. Het weer de komende uren klaart het op. Overdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af... met nog een kleine kans op een bui. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Morgen in het oosten wat zon, in het westen meer bewolking...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 Gotta let her feel it. This is a woman inside. She's more than a crazy dream. She cause I disappear if you let me. Feeling like, feeling like Jericho, feeling like Joe when he lost his shit. Gotta hold my own, my cross to bear alone.